uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Belbonden willen gaan staken vanwege de reorganisatie bij ING. De bonden roepen op vandaag het werk neer te leggen... en willen vrijdag een officiële staking. Ze hebben het over een sociaal bloedbad. ING schrapt de komende jaren 7000 banen in de Benelux... ruim 3000 in België en 2300 in Nederland... De vakbonden hier zeggen dat de reorganisatie vooral is bedoeld om aandeelhouders van ING tevreden te stellen. De bonden zijn bang dat na ING meer banken gaan reorganiseren. De vader uit Arnhem die een baby van acht maanden stelselmatig mishandelde... waardoor het kind uiteindelijk overleed... is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en tien maanden. De straf is relatief laag omdat er in het onderzoek fouten zijn gemaakt. De moeder is vrijgesproken en de vader gaat in hoger beroep. Alcoholgebruik betekent voor de Nederlandse samenleving een jaarlijkse schadepost van ongeveer 2,5 miljard euro. Volgens het RIVM zijn de totale kosten ongeveer 8 miljard euro, bijvoorbeeld door sterfgevallen en extra politieinzet. Maar alcohol levert ook geld op, zoals aan accijns. Taliban-strijders hebben in de Afghaanse provincie Helmand een politiebureau aangevallen. Daarbij is de chef om het leven gekomen. De aanval begon met een zelfmoordaanslag bij de ingang van het politiebureau... waarna gewapende strijders naar binnen gingen. In de stad Kunduz wordt sinds gisteravond ook gevochten. Er zijn doden gevallen, maar hoeveel is niet bekend. Inmiddels zijn commando's en de luchtmacht ingezet... om de Taliban te verjagen uit Kunduz. De Willem II-fans die gisteren in Tilburg een paar Feyenoord-supporters aanvielen... krijgen een stadionverbod. De club heeft ongeveer tien daders geïdentificeerd. Tijdens de wedstrijd werden Feyenoord-fans in een Willem II-vak belaagd. Een van hen werd van de tribune gegooid. Het weer, steeds minder buien en steeds meer zon. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen zonnig, droog en ook dan een graad of 17.